met het Nationaal. Nederlanders zijn dit jaar ruim 36 miljoen vakanties ondernomen. Ongeveer 1% meer dan vorig jaar, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Er zijn vanwege de slechte zomer in Nederland vooral meer vakanties naar het buitenland geboekt. Duitsland was daarbij opnieuw het populairst. Spanje was de grootste stijger. Daar gingen zo'n 13% meer Nederlanders naartoe ten opzichte van vorig jaar. Die stijging komt vooral door de onrust in Egypte en Tunesië. Op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer stil vanwege de mist. Er zijn onder meer vluchten naar Las Palmas, Pisa, Sofia en Londen geannuleerd. Binnenkomende vluchten uit Pisa, Sofia en Kirona zijn uitgeweken naar vliegveld Wezen in Duitsland. Volgens een woordvoerder is het nog niet zeker of de vluchten in de loop van de middag hervat kunnen worden. De Russische marszonde Volbos Groens heeft voor het eerst in weken een signaal verzonden. Een Europees grondstation heeft dat gisteravond opgepikt, meldt ruimtevaartorganisatie ESA. De Volbos Groens werd twee weken geleden gelanceerd om bodemmonsters te nemen van Volbos, een van de manen van Mars. Nadat de zonde in een baan om de aarde was gebracht, lukte het Rusland niet meer om contact te krijgen. Daardoor kunnen de motoren van de zonde niet worden gestart. Of dat na het contact van gisteravond wel mogelijk is, is nog onduidelijk. En in Amsterdam is actrice Elisabeth Versluis overleden. Versluis begon haar carrière in 1947 bij toneelgroep Comedia. Later sloot ze zich aan bij het Rotterdamse Neel waar ze veel rollen speelde. Bij het grote publiek was Elisabeth Versluis vooral bekend van tv-series als Maigret. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen meneer? De Fabriek, Medisch Centrum West en Oppassen. Afgelopen jaren speelde ze de rol van de schoonmoeder van Jaap Kooiman in Toen was geluk heel gewoon. Elisabeth Versluis was ook lid van de hoorspelkern. Ze is 87 jaar geworden. Het weer nog bewolkt en droog. In het westen knaart het mogelijk wat op en breekt de zon soms door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. Naar Utrecht op de A12 tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 9. Op de N14 de Noordelijke Randweg bij Den Haag tussen Voorburg en Wassenaar 3 kilometer. De N201 is dicht vanuit Horen naar Zandvoort. Bij Hoofddorp is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto.